Dielke samen met het NOS-journaal. Veel Groningen dat die wordt hersteld door de officiële schadehersteller. 70% van de gedupeerden regelt het herstel liever zelf... zegt een overlegcommissie tegen RTV Noord. Wie dat wil, kan daar een geldbedrag voor krijgen. De commissie waarschuwt dat daar risico's aan kleven. Bij nieuwe schade weten de autoriteiten niet zeker... of de vorige schade wel is hersteld. Volgens de commissie kan dat tot vervelende discussies leiden. De afgelopen avond was in Groningen opnieuw een aardbeving met een kracht van 1,8 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag bij Schipwolde. Er zijn geen berichten over schade. Een Amerikaans bombardement in Syrië heeft waarschijnlijk aan twee kinderen het leven gekost. Dat wijst onderzoek van het Pentagon uit. Het bombardement in november was gericht op een complex van terroristen. Er waren vooraf geen aanwijzingen dat er ook kinderen waren. Het is voor het eerst dat Amerika toegeeft dat bij de bombardementen burgerdoden zijn gevallen. Mensenrechtenorganisaties zeiden dat al eerder. Het Pentagon onderzocht in totaal 46 meldingen. In 35 gevallen zijn volgens de onderzoekers geen burgers omgekomen. Tien andere meldingen worden nog onderzocht. Het beste gebouw van het jaar is Rotterdam Centraal. Dat heeft de branchevereniging van architectenbureaus bekendgemaakt. Volgens de jury is met de bouw van het nieuwe station een aantal zaken op orde gebracht... zoals de verbinding tussen trein en metro en de inrichting van de openbare ruimte. Rotterdam Centraal was een van de in totaal 120 inzendingen. Het weer, vannacht klaart het op en het koelt af tot een graad of 6. Komende dag blijft het droog met af en toe zon, want in maart wordt het 18 tot 20 graden.